Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft netwerken van ransomware-criminelen platgelegd. In meerdere landen waren invallen. In datacenters in ons land zijn tientallen servers in beslag genomen. Daarop draaide gijzelsoftware. De criminelen namen vooral bedrijven te grazen. Ze kaapten bestanden en deden die op slot. Bedrijven konden hun gegevens alleen terugkrijgen door te betalen. Bij de actie zijn vier mensen opgepakt in Oekraïne, Oekraïne en Armenië. De overheid wordt voor de rechter gesleept door onder meer patiënten en behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg. Ze vinden dat er te weinig geld wordt uitgetrokken voor de GGZ. Daardoor zijn er enorme wachtlijsten, zegt deze arts. Inmiddels staan er al 100.000 mensen op de wachtlijst... waarvan 55.000 mensen eh, langer dan de toegestaande maximumnorm. En juist die groep is er het allerernstigst aan toe. Ze klagen niet alleen de staat aan, maar ook zorgverzekeraars. GGZ-artsen zeggen dat ze soms best meer mensen zouden kunnen helpen. Maar dat mag niet van de verzekeraars. Die hebben een bepaald budget en als het op is, is het op... en moeten ze stoppen met behandelen. Volgens de behandelaars zorgt dat ook voor langere wachtlijsten. In vapes die worden verkocht via social media zitten vaak stoffen die niet op de verpakking staan. Omroep Brabant onderzocht het samen met een hogeschool in Breda. Ze kochten 46 wegwerpvapes via Telegram en Snapchat. Bij een deel klopte de ingrediëntenlijst niet. Een expert noemt de elektronische sigaretten daardoor nog gevaarlijker dan gedacht. En 1100 Rotterdammers moeten rond deze tijd de deur uit zijn. Een woonwijk in de stad wordt ontruimd... omdat een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. Chris is de bomexpert die dat gaat doen. Nou, je zou denken dat hij zich dus net heeft staan omkleden... in zo'n enorm beschermend pak, maar vandaag even niet. Nee, voor dit kaliber bom heeft een, eh, een bompak van de EOD heeft, eh, geen, eh, geen meerwaarde. Alleen maar, is alleen maar een last. Het is een zwaar pak. we moeten een wenteltrap af. Eh, mocht de bom afgaan waar wij naast staan, met of zonder pak, maakt het helemaal geen verschil. Daar kunnen we niet aan vertellen dan helaas. Toch zit hij er redelijk ontspannen in. Over zijn werk vertellen op de radio vindt hij spannender dan het werk zelf. En het weer nog opnieuw een wisselend dagje met wolken en af en toe pittige buien... met vooral vanmiddag kans op onweer en hagel. Maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt behoorlijk wat file op de A9, Alkmaar-Amstelveen.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 De baas begreep me niet, hij reageerde agressief. Ik heb het met praten geprobeerd en daarna werd ik negatief. the one who makes me feel so real. Yeah, yeah, yeah. Oh, what am I supposed to do? Oh, what am I supposed to do, baby, when I 9. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Patiënten en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg... vinden dat zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht voldoen... en dat het Rijk te weinig geld uittrekt voor de GGZ. Daarom stappen ze naar de rechter. Een arts van de Nederlandse afvalkliniek heeft via Marktplaats recepten verkocht... voor het medicijn Ozempic. Dat schrijft RTL Nieuws. Ozempic is een populair diabetesmedicijn... dat veel gebruikt wordt door mensen die snel willen afvallen. Deskundigen vinden het gevaarlijk hoe de arts heeft gehandeld. Bij een grote internationale politieactie is belangrijke infrastructuur van cybercriminelen platgelegd. In Nederland zijn bij datacentra tientallen servers in beslag genomen. Het weer in de loop van de ochtend in het binnenland buien. Vanmiddag een mix van wolken, zon en ook weer buien bij zo'n 18 graden. City. You did it all and more, broke every law except for one, babe.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 Take back the night. Ooh, we don't know when the sun is rising next. Take back the night. the feeling's right, then raise your glass and let take back the night. Take back the night. But they gon' try to shut up.